Niet alleen stijgt het aantal besmettingen heel snel... ook het percentage mensen dat bij een test te horen krijgt corona te hebben is sterk gestegen. 7% van de mensen die naar de teststraat gingen omdat ze verkouden waren... bleek corona te hebben. Op de intensive care liggen 142 patiënten. Ziekenhuizen ze zijn druk bezig het niet te vol te laten worden. Alle ziekenhuizen doen opnieuw eh, daaraan mee. Ehm, dat hebben we ook echt nodig. En dat betekent dat we alweer patiënten verspreiden van Amsterdam naar Limburg en van Rotterdam naar Groningen en overal. Afgelopen week overleden 102 mensen aan corona. Amateurclubs gaan de komende weken gewoon voetballen, zegt de KNVB. Gisteravond maakte premier Rutte bekend dat er voorlopig geen publiek welkom is bij sportwedstrijden. En ook moeten de sportkantines de komende weken dicht. Er zijn niet alle amateurclubs blij mee, zoals FC Leo uit het Groningse Leens. Je blijft heel veel bewegingen eh, houden, dat gaf Rutte ook al aan. Eh, heel veel mensen die, eh, die onderweg zijn. Dat is met spelers is dat niet anders. jeugdwedstrijden is dat niet anders. kun je volgens mij beter gewoon heel erg duidelijk duidelijk zijn en zeggen we leggen de sport voor vier weken stil. En meer clubs zeggen dat ze liever een paar weken helemaal niet meer spelen. Maar dat zit de KVB dus niet zitten. Sporten is belangrijk, zeker in coronatijd, zegt de voetbalbond. En blijft het hard gaan met het aantal coronabesmettingen, dan komt er misschien een avond- of nachtklok. Het kabinet sluit niet uit dat dat een van de volgende maatregelen kan worden, mochten de nieuwe maatregelen niet genoeg effect hebben. Kruikenstad zet een streep door carnaval. Volgend jaar is er in Tilburg geen optocht en ook alle andere feesten gaan niet door. Wel worden de alternatieven initiatieven bedacht zoals livestreams. Vanavond vergaderen tientallen carnavalsverenigingen uit Brabant over wat er wel en niet mogelijk is in februari. Het weer. Op veel plekken is het grijs en regenachtig. Al kan het vanuit het westen ook af en toe zonnig worden. Het is een graad of 17. Ook morgen kan er een bui vallen en wordt het niet warmer dan 18 graden.